Renate Kok met het NOS Journaal. President Trump heeft officieel groen licht gegeven voor de machtsoverdracht naar Joe Biden. Op Twitter meldt Trump dat hij zijn team heeft opgedragen om mee te werken aan de transitie. Ondertussen belooft hij te blijven vechten voor zijn verkiezingsoverwinning. Met de formele toezegging van Trump en ook die van de Amerikaanse overheidsdienst GSA... krijgt Biden nu toegang tot overheidsinstanties. Daardoor kan hij beginnen met de invulling van duizenden vacatures... en met het coördineren van de beleidsplannen die vanaf 20 januari ingaan... de dag van de machtsoverdracht. Afgewezen asielzoekers die hopen op een verblijfsvergunning vanwege hun schrijnende situatie maken weinig kans. Blijkt uit een reportage van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit jaar kregen minder dan vijf mensen zoals nog een vergunning. De beoordeling van dit soort verzoeken ligt niet meer bij de staatssecretaris die asielzaken doet, maar bij de hoofddirecteur van de IND. Toen de staatssecretaris deze bevoegdheid nog had, kregen gemiddeld 100 vreemdelingen per jaar alsnog een verblijfsvergunning. Begin 2019 werd de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris afgeschaft in ruil voor een laatste kinderpardon. Het armere deel van de wereldbevolking dreigt buiten de boot te vallen... bij de verdeling van de coronavaccins. Daarvoor waarschuwt de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens hem is er 3,6 miljard euro nodig... om de vaccins op een eerlijke manier over de wereld te verdelen. Ook de voorzitter van de Europese Commissie drong er afgelopen weekend... bij de G20-top op aan dat rijke landen meer geld moeten inleggen. Comedienne en actrice Corrie van Gorp is overleden. Ze, ze, stierf zondag in haar slaap, zo heeft haar familie bekendgemaakt. Corrie van Gorp brak begin jaren 70 door bij het grote publiek... met haar optredens in de theatershows van cabaretier Wim Sonneveld. In 1974 was ze voor het eerst te zien in de revue van André van Duin. Corrie van Gorp was 78 jaar.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 Ey, ik heb stiks in Amerika Ay, En ik ben nooit veranderd, maar ik zie zij doen anders sinds ik flex in Amerika jeans Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Kom maar flex in Amerika Je zegt ik wil te veel, wat dan?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 Get up, stand up, strut your funky stuff, show up. Get up, stand up, strut your funky I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. bass drum going around like bum bum bum. What's grooving?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 Uh, I know you're bobbing your head, cause I can see you. You can't see me? <laughs> yeah. Death Row, let me know you in the house. figure this out. These better dreams, they seem to last. And even though it's in the past, I know.